Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het schip dat afgelopen nacht een brug ramde in de Amerikaanse stad Baltimore... gaf voor de botsing een noodsignaal af. Daardoor konden volgens de gouverneur veel automobilisten en truckers op tijd worden tegengehouden... voordat de brug instortte. Toch zijn er mensen ook in het water terechtgekomen. Er zijn mensen gered, maar nog niet iedereen, zegt correspondent Rudy Bauma. Het water is koud, dus als er nog mensen in het water liggen... dan kunnen die het eigenlijk niet overleefd hebben na zoveel uren. En er liggen sowieso ook een aantal voertuigen in het water. Ook een heel groot voertuig, dat is geconstateerd met sonarapparatuur. Maar er wordt ook gezocht met duikers, infraroodapparatuur, drones. Dus een grote operatie. Het ongeluk ontstond toen het containerschip van bijna 300 meter lengte onbestuurbaar raakte. We gaan op 9 mei de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival hakkend afsluiten. Welkom in Europa, jongen! Ja, want Joost Klein is als laatste in die halve finale op 9 mei aan de beurt. Is gunstig, want na het laatste nummer mag er pas gestemd worden... en dus zit Europapa dan nog vers in het geheugen van de kijkers. België zit ook in de tweede halve finale. Zij zijn als twaalfde aan de beurt. En het wordt spannend vanavond voor alle voetbalfans... want Oranje speelt zometeen in Frankfurt een oefenwedstrijd tegen Duitsland... Op de Haagse Marktweg zijn ze er al klaar voor. Die straat kleurt elk EK en WK oranje. En Hart van Nederland zag dat ze daar vanmorgen al aan het bier zaten. In het oranje natuurlijk. Wij willen gewoon weer winnen. En nou het Nederlands hoofd dan nog. Het is gewoon topsport. Ja, dit is echt topsport. Bloedvelend gaan, hè. Biertje erbij. Maar gewoon voetbal kijken. Wij houden van sport, wij houden van voetbal kijken. Laat de leeuw niet. <laughs> <laughs> De wedstrijd begint om kwart voor negen. Dan het weer. Weinig zon, maar wel droog. Vanavond mogelijk wat lichte regen bij zo'n 7 graden. Morgen bewolkt en met wat regen zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog op de Ring Zuid.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 met eh, het nummer Blue Set. Zoals u gewend bent, eh, open ik altijd mijn uitzending met een nummer van Toets Tielemans. Op en ook op deze 24 maart met een eh, wel erg slecht weer buiten. Vandaag voor de squieren in Zandvoort. Ehm, tevens is dit mijn allerlaatste uitzending bij ZFM Jazz. Ik, ik, heb mijn tijd hard nodig omdat ik een, een, opleiding ga doen. En daarom heb ik eigenlijk allemaal nummers uitgekozen... die ik de afgelopen jaren gedraaid heb... of waar ik een bijzondere band mee heb of waarmee ik groot ben geworden. En daarom ook eh, nog een nummer van uh, Toets Tielemans, omdat ik altijd uh, opende met Toets Tielemans. Heb ik een nummer uitgekozen van, van hem en dat heet Cocktail for Two. album Cocktail for Two en het nummer heet eh, Sunny Boy. Het eh, volgende nummer wat ik klaar heb staan is eh, ook van een Nederlandse zangeres. Ook, waar we een keer een interview mee hebben gedaan. En daarom mag hij ook in deze laatste uitzending niet missen. En ik heb ook een nummer uitgekozen wat een beetje, ik hoop een beetje toepasselijk is voor het weer. En ik hoop dat hij er ook nog uit kunt. Het nummer heet Over the Rainbow. En ik wens toch wel dat de, de lopers van vandaag in Zandvoort toe... dat het nog een beetje droog wordt... En daarom ook dit nummer Over the Rainbow van eh, Laura Fici. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Oh, I can behind. Love is like a never ending melody. Poets have compared it to a symphony, a symphony conducted by the lightning of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova, love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. Cause you forgot the melody our hearts would always croon. And so would goods a heart that's slightly out of tune. Tune your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're bound to get it. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. Toen vroeger op de achterbank zat eh, bij mijn vader in de auto. was een klein jongetje. Mijn vader was helemaal gek van, eh, van Rita Reis. En daarom eh, dat ik ook dit nummer ook heb uitgekozen. En het is ook wel een natuurlijk bijzonder voor de Nederlandse jazzgeschiedenis. Zeker met Pim Jacobs. fantastische jazzmuzici. En waar ik ook groot mee ben geworden. En ook een nummer uit die tijd dat ik nog jong was. Dat is uh, The Curl from Ipanina. En dan het origineel van Stan Getz heb ik uitgekozen als uh, volgend nummer. Tall and tan and young and lovely, the gal from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watched her so sad. Eh, met uh, allemaal jazzklassiekers bezig zijn... zoals The eh, Girl from Desifinado, net door Rita Reis... mag er zeker ook eentje niet missen. Dat is Mood Indigo. En Mood Indigo is eigenlijk een nummer wat gecomponeerd is... door Duke Ellington en Barney Biggert. En de tekst is van Mitchell Paris. Maar ik heb een versie uitgekozen waar het vertolkt wordt... door de prachtige stem van Deborah Brown. En met de Nederlandse muzici de, de, eh, hoe heet het ook weer, de percussionist de, eh, achter het drumstel, Erik Ineken met zijn Jazz Express. Met eh, Bart van Lier op trombone en Benjamin, Benjamin Herman op uh, saxofoon. Zoals gezegd, moet Indico vertolkt door Deborah Brown. Sororoboro, bye. begeleid door het eh, Erik Ineke Jazz Express. Prachtig vertolkt. En als we toch al eh, bij allemaal jazz-klassiekers zijn... dan eh, is een van mijn grootste favorieten... is er wel een, een, nummer wat ooit door Dave Brubeck is uitgebracht. En het nummer is geschreven door Paul Desmond, een alt-saxofonist. En het nummer heet Take 5. Thank you. Thank you.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 Still, it's a real good bed. best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm up's on the way.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 Should have fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are right for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're oh mine. Out of the tree of life I just pick me a plum. Laura Fici met het nummer de The Best Is Yet To Come van het gelijknamige album. Ehm, en daarvoor hoorden we natuurlijk uh, The Night Train van Oscar Peterson. En dat was eigenlijk een, eh, even een kort half uurtje met allemaal jazz eh, klassiekers van midden en begin vorige eeuw. Uit vorige eeuw hebben we ook nog een, een hele goede en mooie tenorsaxofonist deze saxofonist die komt eh, uit Haarlem. De naam is eh, Ruud Brink. En Ruud Brink behoorde tot de grootste lyrische rietblazers. En was eh, revolutionair voor zijn tijd. Hij, hij, hield uh, zich wel een beetje trouw aan, aan, de standaard jazz, zeg maar, zoals van Stan Getz en Herbie Stewart. En, ja, het was wel een hele bijzondere Nederlandse muzikant die met alle grote van deze aarde heeft gespeeld. Hij zou de prijs, eh, de Beurt Award, krijgen van Stan Cats op het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Echter, 15 eh, dagen ervoor eh, overleed hij en de prijs werd in ontvangst genomen door zijn zoon. Zoals gezegd, Ruud Brink, ik heb een nummer uitgekozen van zijn album Double Face in Verona. En het nummer heet Conte. Als u wil starten. het nummer uh, komt. Het mooie vind ik wel van eh, Ruud Brink als hij saxofoon speelt. Het lijkt net of hij bijna zingt op zijn, eh, op zijn mondstuk. En aan de ene kant het hele scherpe van de saxofoon heeft. Maar aan de andere kant ook weer dat hele, hele smoerte. We blijven nog even in Nederland. En het volgende nummer wat ik heb uitgekozen is ook wel een van mijn favoriete Nederlandse zangeressen. Haar naam is Francine van Tuinen. Ze komt uit, uit Friesland. En in 1997 won Fontaine het Nederlandse Jazz Vocalisten Een jaar later studeerde ze af aan het Conservatorium van Groningen. Wanneer ze optrad, waarna ze optrad eh, en plaat opnam met vele Jazz formaties. Tegenwoordig treedt van Fontaine eh, eh, voornamelijk op met haar nieuwe band Tripod. Ik heb iets leuks uitgekozen, denk ik. En het, het is wel een beetje een klassiek nummer. En ze brengt op dat album ook een tribuut uit naar natuurlijk een andere vreselijk grote Nederlandse jazz vocaliste En dat is natuurlijk Rita Reis. Dus van het album Cool Voice heb ik nummer uitgekozen eh, T for Two van Francine Fontaine. I'm discontented with homes that I've rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams, cozy to in, to live side by side. picture me upon your knee. tea for two and two forty. Me for you and you for me alone. nobody near us to see or to hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we on a television cake for you to take. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz hier bij eh, ZFM vanuit Zandvoort. Het weer lijkt iets beter te worden voor de lopers van de squirun vandaag. Ik hoop toch wel dat we een beetje droog weer hebben voor dit fantastische evenement. Um, zometeen in de tweede uur eh, ga ik ook nog eh, een hoop nummers draaien... wat eigenlijk mijn persoonlijke voorkeur en waar mijn liefde ligt voor de, voor de jazzmuziek... aangezien dit mijn laatste uitzending is. Omdat ik het in de toekomst een beetje druk krijg met een opleiding die ik ga doen... en vind het jammer dat ik hiermee moet stoppen. Maar zo gezegd, eh, nog hier na dit uur, nog, of na, na het nieuws, nog een uur heerlijke jazz vanuit eh, ZFM. Fijn dat u luistert en we gaan eruit met eh, de big band Jazz de Mexico. Een leuke big band uit Mexico, wat allemaal jonge artiesten zijn... Die, die, daar een kans wordt gekregen om een, een podium te krijgen. En het nummer heet All of Me. All of Me. Wanna take all of me? Oh, can't you see that I'm not good without you? Take my lips, I never use them. I take my arms, I want to lose them. Your goodbye. Let me with eyes that cry. Oh, yeah, how can I go on without you? You took the boy that I once was my heart. So why not take all of me?